Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de Europese verkiezingen in Duitsland lijkt de rechtsradicale AFD de tweede partij geworden. De Groenen leiden een groot verlies en de Christendemocraten blijven de grootste in Duitsland. Volgens de exit poll krijgt de AFD 16,5% van de stemmen. Bij de vorige verkiezingen was dat 11%. De christendemocratische CDU-CSU krijgen samen bijna 30%. Regeringspartijen SPD, Groenen en FDP verliezen. Sociaal-democratische SPD komt uit op 14 procent. De Groenen vallen terug van 20 naar 12 procent. De liberale FDP verliest licht, staat nu op 5 procent. In Oostenrijk is de rechtsradicale FPÖ e de grootste partij geworden... met 27 tot 30 procent van de stemmen. De conservatieve EVP en de sociaal-democratische SPE volgen met zo'n 23 procent. De uitslagen van de verkiezingen in België komen later dan gepland. De Belgen stemmen vandaag zowel voor het Europees Parlement als voor de landelijke en regionale verkiezingen. Normaal gesproken sluiten de stembureaus om 4 uur s middags. Maar omdat het erg druk was, bleven een aantal bureaus open tot 6 uur. Daardoor duurt het langer voordat de uitslagen bekend zijn. Op Curaçao zijn drie mensen gearresteerd die mogelijk betrokken zijn... bij de dood van een Nederlandse marechaussee. De man werd eind mei doodgeschoten bij een overval in zijn eigen huis. Vrijdag meldde een verdachte zich bij de politie. Die is aangehouden. gisteren en vandaag volgden nog twee arrestaties. Bij de bevrijdingsoperatie in Gaza van vier gijzelaars door het Israëlische leger... zijn gisteren volgens Hamas ook drie gegijzelden omgekomen. Een van de drie is een Amerikaans staatsburger... staat in een boodschap van Hamas op Telegram. Hoe de drie zijn omgekomen meldt het bericht niet. De terreurgroep heeft nog geen bewijs geleverd... en het Israëlische leger heeft nog niet op de claim gereageerd. Het weer. Vanavond en vannacht kan er nog een bui vallen. Het koelt af naar 9 graden.